uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het dodental in de Gazastrook door de Israëlische luchtaanvallen is opgelopen tot 1900. Onder de slachtoffers zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid ruim 600 kinderen en jongeren. Nog eens duizenden mensen zijn gewond geraakt. Aan de kant van Israël staat het dodental door de terreuraanslagen van Hamas op 1300. De VN zegt dat afgelopen dag tienduizenden Palestijnen naar het zuiden van de Gazastrook zijn gevlucht. Aanleiding is de waarschuwing van Israël om het noorden van de Gazastrook te verlaten. Vermoedelijk omdat er een grondoffensief wordt voorbereid. Israël heeft volgens Artsen zonder Grenzen ook opdracht gegeven om een ziekenhuis in het noorden te ontruimen. De derde vlucht met Nederlanders uit Israël is gisteravond geland op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het defensievliegtuig waren circa 110 Nederlanders en ongeveer 30 mensen uit andere landen. Vandaag vertrekt een vierde repatriëringsvlucht naar Israël. In Rusland zijn drie advocaten van oppositieleider Navalny opgepakt. Ze zouden worden verdacht van betrokkenheid bij een extremistische groepering. Die aanklacht is vaker gebruikt om mensen in de omgeving van Navalny het zwijgen op te leggen. Als de advocaten schuldig worden bevonden, kunnen ze zes jaar cel krijgen. Aanhangers van Navalny zeggen dat de arrestaties zijn bedoeld om de oppositieleider verder te isoleren. Hij is veroordeeld tot ruim 30 jaar cel. Advocaat Yehudi Moscovic zegt dat hij is afgeluisterd bij gesprekken met een cliënt in een gevangenis in België. Die cliënt wordt gezien als grote speler in de Antwerpse drugshandel. Afgelopen dag werd bekend dat Moscovici in België wordt beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie. In het parool zegt de advocaat dat dat komt omdat de gesprekken met zijn cliënt verkeerd zijn geïnterpreteerd.